Zit van der Linde met het NOS-journaal. De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis heeft opnieuw gewaarschuwd voor een Russische invasie in Oekraïne. Volgens veiligheidsadviseur Sullivan heeft Poetin zoveel manschappen aan de grens verzameld... dat het elk moment Oekraïne binnen zou kunnen vallen. Wel houdt de VS de deuren open voor een diplomatieke oplossing. Uit Oekraïne klinken juist relativerende geluiden. Het risico op een oorlog zou betrekkelijk klein zijn. Maar de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het land op alles is voorbereid. Rond station Utrecht Centraal rijden morgen minder treinen... door een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail. De spoorwegbeheerder kampt al langer met een tekort aan verkeersleiders... en krijgt nu de roosters niet meer rond. ProRail adviseert de reisplanner goed in de gaten te houden. Ook de NS is het treinverkeer aan het afschalen vanwege een personeelstekort door corona. Over twee weken rijdt naar verwachting nog maar 85% van de treinen. Portugal heeft op het Europees kampioenschap zaalvoetbal zijn titel geprolongeerd. De regerend wereldkampioen was in de finale in Amsterdam te sterk voor Rusland. Het werd 4-2. Rusland verloor al vier finales de laatste vijf keer dat het team meedeed. En in de eredivisie heeft Ajax de koppositie verstevigd met een zege op Heracles Almelo. In Amsterdam werd het 3-0. Voor de rust was het Klaassen die scoorde. En na de rust werden de kansen voor Ajax steeds groter en scoorden Haller en Taylor. Voor Taylor was het zijn eerste voor Ajax. En eerder vandaag wist Feyenoord moeiteloos te winnen van Sparta. De stadsderby eindigde in 4-0. Willem II RKC Waalwijk werd 3-1 en FC Groningen Go Ahead Eagles werd 2-1.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 Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die domos geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty?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 That's some more bad vibes coming through. Mm, she gon' bust the boo. Ever See a blind man cross the road trying to make the outside. Ever see younger growing? no one you should trust It's a shame de retour.